van Kesteren met het NOS-journaal. Op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de cycloon Gabriel opgelopen naar vijf. Zeker 9000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt aan de storm. Die kwam zondag aan land aan de oostkust van het Noordereiland. De volgende ochtend werd het gebied ook getroffen door een aardbeving van 6,1. Volgens lokale media is er nog een stormopkomst. komst. De man die vorig jaar tien mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandon schoot met een racistisch motief tien zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij in een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grandon aan te vallen, maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt hem voor levenslang. Maar er loopt ook nog een federale rechtszaak tegen hem en daarin kan hij nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen ineen om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Burgemeester Marcouch van Arnhem doneert namens gemeente in Nederland 8,5 miljoen euro. Het dodental van de aardbevingen staat nu op meer dan 40.000. En Machu Picchu gaat weer open. De wereldberoemde ruïnestad in Peru ging enkele weken dicht vanwege de politieke onrust in het land. Door de afzetting van de linkse president Castillo braken veel rellen uit. Bij de afsluiting van de toeristische trekpleister kwamen eind januari honderden toeristen vast te zitten in de oude Inca-stad. Nu hebben de autoriteiten en de toeristische branche een akkoord gesloten die de veiligheid van bezoekers moet garanderen. En het weer, het koelt af naar 2 tot 6 graden. Hier en daar is er kans op regen of motregen. Die trekt in de ochtend weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt met af en toe kans op een bui en maximaal 10 graden.